uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Zijn taken als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA voorlopig neer. Zijn besluit volgt op zijn schorsing als vicevoorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Net als FIFA-voorzitter Blatter is hij onderwerp van een onderzoek naar omkoping en fraude in de voetbalwereld. Platini weerspreekt alle beschuldigingen en gaat in beroep. De politie in Den Haag wil discriminatie harder aanpakken. Zo moeten er meer niet-westerse agenten worden aangenomen... en worden aangiftes van discriminatie voortaan beter geregistreerd... zegt burgemeester Van Aartsen. Volgens hem is er behoefte aan diversiteit op politiebureaus in de Schilderswijk. Van Aartsen wil het voor het einde van volgend jaar... minstens 500 jongeren in die wijk een baan of opleiding hebben. Daar wordt ruim een miljoen euro voor uitgetrokken. Een aantal Russische kruisraketten die waren bestemd voor doelen in Syrië... zijn gisteren in Iran terechtgekomen. Dat zeggen anonieme bronnen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De Russen spreken tegen dat de raketten in Iran zijn beland. In Herugewaard onderzoekt de politie de dood van een baby. Het lichaampje lag vanmiddag in een tas op straat. De politie heeft nog niet gezegd over de doodsoorzaak... en of het een jongen of meisje is... Volgens buurtbewoners was het kindje ongeveer een jaar oud. De politie in Rotterdam heeft ruim 2200 kaarten en brieven gekregen voor een zwaargewonde motoragent. De commissaris van de politie bedankt mensen voor hun medeleven. De agent werd vorige week op de A15 aangereden door een vrachtwagen. Eerst werd gedacht dat dat opzettelijk gebeurde, maar volgens justitie was dat niet het geval. Dan nog het weer.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 Kunt u het, eh, het veld bedekt zien met dauw. het is zo'n makkelijk gevoel. Dawn is a feeling. Welkom tussen app No future fears This day will last is kenbaar, de Moody Blues. Justin Hayward. Ik heb hem eh, onlangs nog gezien op het podium eh, van de Ziggo Dome. En het blijft een jonge god, ondanks het feit dat hij de 70 ook al gepasseerd is. Dus zijn stem is nog onveranderd. Prachtige nummers eh, werden er vertolkt, zoals Dawn is a Feeling, wat u zojuist hoorde. Maar natuurlijk ook Tuesday Afternoon en Questions. Al die mooie nummers van de Moody Blues. John Denver, helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek leeft voort, ook in any song. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean you fill up my senses. Come fill me again. Come, let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die. pensar. like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. John Denver. En wat jammer dat hij niet meer onder ons is. Geldt eh, wel voor Sven Davis, mijn eigen zoon Sven Duif. En voor Ruud van Kalmhout, die van Kalmt met een T houdt. Zo moet ik het zeggen, want anders dan, eh, dan houdt hij zich niet kalm. Dan, eh, dan krijg ik straks de, de, cd's om mijn oren gezwieberd. Maar voor Ruud speciale nummer van Sven Davis. En die treedt op 7 november in de Nozem en de Non in Heemskerk.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 Dat schijnt ook nog fijnloos te zijn. Early morning fog I see Visions of the things to be The pains that are withheld for me realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all. Suicide is Painless komt natuurlijk uit de serie MESH, die, eh, televisieserie... wat allemaal gaat over de oorlog. Nou, doe het maar niet hoor. Het is wel pain, uh, painless, wel pijnloos, maar, maar blijf maar gewoon lekker bij ons. I give her all my love That's all I do saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. like us could never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. doet me weer terugdenken aan de tijd dat ik op het eh, Theemsplein in Haarlem... in het speeltuingebouwtje van Jeugdland, speeltuin Jeugdland... met mijn drumstelletje zat te oefenen in de jaren 60. Onder meer op dit eh, liedje. Want het was een, uh, ja, Roomba-achtig ritme. En ja, in die tijd <laughs> stonden we nog aan het begin van de, van de drumcapaciteiten, zeg maar. Ik moest nog van alles leren. Maar in eh, eh, de loop der jaren is het allemaal goed gekomen. Maar, maar dat speeltuingebouwtje in Jeugdland... daar denk ik nog heel dikwijls aan, want daar heb ik heel wat uurtjes doorgebracht. Zoals ook in de studio van van Zandvoort, waar ik maar al te graag ben... en waar ik maar al te graag mooie muziek voor u eh, uitzoek. Wat dacht u van deze man met zijn rauwe stem? van de Tom Traubert Blues. Maar anderen, of de meesten, kennen het als Waltzing Matilda. Tom Waits. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God would I paid for no. See you tomorrow, if Frank can I borrow a car. kisses are soaking wet. A two-gold waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs are barking and the taxi cabs parking. streets aren't for dreaming, now. no. slaughtered dragnets and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action anyhow. Go, old sing Matilda. can hurt love Two. Ja, de Tom Travers Blues, wat een prachtig nummer is dat toch? En eh, ondanks het feit dat hij een hele rauwe stem heeft... wordt het toch door eh, Tom Waits op een hele speciale manier gebracht. En van zo'n hele ruige, rauwe stem... gaan we naar een man met een hele zoetgevoelige stem. Eh, nee, nee, nee, niet Art Garfunkel... wat u uh, veelvuldig van me gewend bent. Maar wel eh, een vergelijkbare stem. De stem van David Gates, van Brad.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 Time to go to find. And it don't take up with someone who's better than me. Cause your happiness back together with me. Cause they'll always it don't matter to me Ja, David Gates, It Don't Matter To Me. In de studio inmiddels ook eh, aangeschoven mijn goede vriend en collega Willem Bruist. Eh, de man die Zandvoort uh, dagelijks van de vroege morgen tot de late avond laat bruisen. En ook nu weer, want we staan met onze voeten in de branding. U hoort het, Willem? Ja, ik, ik, je eh, nog een beetje, jongen? <laughs> Ja, ik zal je vertellen, uh, tot aan de voeten in de branding. het klost dan onder mijn oksels, man. Hou nou erop. Oh, is het echt waar? Ja, hou op, schijf. Oh? Ja. Hoe komt dat? ik ben te ver de zee ingelopen, denk ik. Oh nou. jee, oh jee. Wat vervelend. Ach, <laughs> dat is zo'n ding gebeuren. <laughs> Maar je bent gewend, je bent gewend om, om boven het water door te brengen. Want de afgelopen periode heb je ook daar nog zes uur op een paal gezeten, toch? Ja, ook nog. <laughs> Ja. niet, Voor, niet voor paal, maar op een paal. Op de paal. En eh, ja, de wereld ging letterlijk onder mij door, zeg maar. Maar dan in de vorm van water. Ja, ja. want, want eh, op een gegeven moment... Eh, hoe ver was het water naar de kust toe? En, en zat, jij eigenlijk ergens een beetje midden in, in, in de brand? Ehm, even kijken, want toen ik de paal opging... zat ik een beetje... Ja, een meter of vijf, zes van het strand af. Hè, het zandgedeelte, zeg maar. Ja. En toen ik er s'avonds afging, eh, nou, iets van anderhalve meter. Dat viel wel mee eigenlijk. Oké. Ja. Maar ik, heb er eh, niks, ik heb er niks aan overgehouden hoor. Dat, eh, nou, nou, dat is wel een, groot geluk. Uh, <laughs> ik, ik, overigens heb ik geen internet, dus ik, uh, Spotify doet het niet. Maar ik heb gelukkig muziek op, op een andere geluidsdrager Ik, ik, heb de accordeon wel in, elkaar, in de tas zitten. <laughs> Oké, ja. Oké. hold back the tears. Even van de blues met Edward James. Ja, luisteraars, eh, eh, mijn eh, computersignaal lag eruit. Dus ik heb de computer even opnieuw opgestart. Mensen die op Facebook reageren en niet direct antwoord van me krijgen... daar ligt het dus aan. Ik moet weer even op Facebook opnieuw opstarten. Inmiddels is de computer weer, is weer ingeschakeld, dus straks komt het allemaal goed. Binnen enkele minuten ben ik weer online. Ondertussen natuurlijk heerlijke muziek. En dat is niet alleen maar aan mij te danken... want ik heb ook nog een eh, aantal collega's hier in de studio... die mij gaan eh, helpen met het eh, invullen van het programma vanavond. En daar ben ik heel blij mee. Willem, wat, wat heb jij straks voor ons in petto? nou ja, dat is een nummer wat ik een beetje, een beetje zit te promoten. dat is van de band Bright Eyes. Bright Eyes. Ja, en het nummer dat heet... Eh, eh, hoe heet het nummer ook alweer? Het is The First Day of My Life. The First Day of My Life van Bright Eyes. Bright Eyes. Oké, maar die ga ik straks voor je opzoeken. Die, heb, je, die heb je nog niet? Nee, nee, nee, ik heb, nee, ik zeg net, mijn computer die is nog... Hij is nou net <laughs> opgestart. Hij is nou net opgestart, maar... Eh, ik zit, even, even, voor de luisteraar, maar ik zit jou gewoon te stangen. Want jij zit iedereen te stangen met die foto's van je op Facebook. Daar wil ik er eventjes wat over zeggen. Oh, vertel. Want... Ehm, ja, je maakt hem veel te gek natuurlijk, hè. Oh ja, drie gebieden. <laughs> nou, dat vond ik dan nog niet eens zo erg. Hè? Maar eh, ik bedoel, uh, dan weer met die Zwarte pietenactie. En eh, ik denk, oh god, daar gaan we weer. En nee, ik, heb helemaal geen Zwarte pietenactie erop gezet. Joh. Ik heb alleen maar gezegd dat, dat ik voor iedereen hou. En, of je nou paars bent, rood, groen, geel of zwart. En je weet wat ik en, daarop gezegd heb, hè? Ja. Wat, wat zwart is... Moet zwart blijven. Moet zwart blijven. <laughs> Paul ja. Ja, ja. Jules Deelde stond ja. eronder. Ja, prachtig, prachtig. Nee, maar daar, daar, eh, ja, je bent wel goed bezig. Uh, nou, dankjewel jongen. Maar jij ook, want jij verstaat ook die kunsten. Ik zag, ik zag mijzelf onder een vergrootglas vandaag. Heel voor je die? Ja, die vond ik heel goed. Ja, hè? Ja, fantastisch. Het was heel erg moeilijk om de vergrootglas stil te houden, hoor. Want, eh, en, en een foto maken, en hou op, schei uit. Ik, ja, maar ik ben, ben, al zo lelijk en dan ook nog onder een vergrootglas. Dat zie ik er helemaal niet. Ik zag het later ook, oh, maar dit kan nu niet meer veranderen. <laughs> <laughs> dat is goed met je. hey, we gaan even genieten terwijl ik de, verder voor jullie ga zoeken naar Bright Eyes. Eh, met Danny Boy van eh, Eva Cassidy. Oh, Danny Boy, the pipes, the pipes are natuurlijk over eh, Eva Cassidy. Willem, jij vroeg om eh, First Day of My Life van Bright Eyes. Van Bright Eyes. Volgens mij viel er een stoel om hier of het onweer buiten. Ah, oké, dat, dat zou... Of oh, het is Jaap Koper, dat kan ook natuurlijk. <laughs> het syndroom van Koper, heet dat. Oké, het syndroom van Koper. Okay. Jij kent het niet? Nee, nou ik ken het wel van de spoorwegen. Die zitten regelmatig met storing door de... Het is dezelfde firma. ja. <laughs> ja. Zitten ze onder kopen. Ja. Oh, ja, Hij eh, even, even zet er eentje bij. Ik nou. zeg, ik ben, ik ben een beetje verstrooid. Ben je, hoe komt dat nou, Jaap? Want, eh, nou ja, ik eh, zit op, het ruit, op de ruiten buiten te kijken. En dan denk ik, het regent. Maar dan kijk ik nog een keer. En dan denk ik, nou, valt wel weer mee. Dus ik ga zo op het fietsje weer naar... Nee, maar... <laughs> hey, zie, ik, er zo nat uit uh, dat eh, nee, nee, nee, nee, Maar, eh, maar, zo zie je weer. Er zitten ineens weer vier man in de studio. Dus, ja, zo zit je in eentje? Ja. Ja, in mijn eentje. Nou ja, alle eentjes. Ik heb, ja, ik heb vroeger een eentje gehad. Ja, je zit er een, zit er een eentje, ja. Duk. Vroeger deed ik alles in mijn eentje. Dukkie <laughs> duk. Dukkie duk. Ja. En je, en, en je leraar... Een duivieduk. Hé, hey, duif, duif. <laughs> ja, wat is je, je, leraar uh, je er ook nog eens een keertje kwaad aan, hè? Wat dan? Toen je je rapport in, het, eh, in de vijver had gegooid. <laughs> oh ja, alleen Al, al alleen je zwemmen in het water. <laughs> nou, zo kan hij wel weer... Eh, ja. Ik zou zeggen, gewoon dicht die schuif. Gewoon dicht die schuif. Eh, Willem, the first day of my life. Waarom? Waarom? Nou ja, luister maar naar de tekst. Dan ja, maar goed, dat zegt mij misschien wel iets met de luisteraars. Die zeggen misschien van... Nou, Dan zal ik, zelf tegen de luisteraars eh, de mededeling geven van... Eh, luister maar eens naar de tekst. Oh, oké. Nou. Nee, het is gewoon, het is gewoon een, een heel mooi nummer. En het is een, echt zo'n tijdloos nummer. Het is nog niet zo oud. Maar het is nu al een tijdloos nummer. Oké. En ja, wie had jij vanavond die uitzending? Um, Wilfie en Nomar. Ehm, en die, ik denk dat die jongens ehm, wel iets eh, gaan doen. Eh, als ik het zo eh, bekijk. De manier waarop zij hun muziek maken. dat, dat vond ik al van de zomer hadden ze Everybody hadden ze uit, uitgebracht. Ook op YouTube. Ja. En op die manier ben ik eigenlijk een beetje gelijmd door hun muziek. Ja. En, Zijn het singer-songwriters? Ja, alle twee. Eh, want ze schrijven de liedjes eh, schrijven ze samen. En ehm, nou ja, goed, eh, op een gegeven moment wordt het snel eens. Ramon is trouwens hier al eens één keer eerder geweest. Ja. Maar dat was toen onder een andere bandnaam. Ja. En nu is dit... Dat was meer een beetje rock. En dit is meer eigenlijk gewoon leuk liedjes schrijven. En gewoon een, een positieve boodschap verkondigen. En dat hebben ze min of meer ook eh, ja, in het eh, vorige programma ook wel gedaan. Ik eh, kan niet anders zeggen dat, ze, mm, dat, je, dat je iets met optimistische geluiden in deze tijden... dat je daar alleen maar beter van wordt. En dat hebben ze naar mijn idee wel gedaan en, ik, en ik vind ze ook rijp voor 3FM, als je het, uh, als het mij vraagt. Oké. Ja, wij zitten hier natuurlijk uh, doodleuke muziekuitzendingen te maken... met allemaal repertoire van anderen. Maar jij doet het allemaal met live muzikanten. <clears throat> ja, nou ja... Het lijkt wel heel leuk om te doen Het is, het, we, we, zitten nu weer tot, tot het einde van het jaar... zitten we weer gewoon redelijk vol. We hebben nu nog twee data die nog, nog gevuld zouden kunnen worden. Maar dat, dat, dat, dat gaan we wel over een tijdje zien hoe we dat eh, doen. Eh, maar eh, het, is, het is wel zo dat we dat we redelijk dichtgetimmerd hebben voor de... Ja. Maar, het, leuke, het, leuke, is ook, ze komen overal vandaan uit Nederland, hè? Nou ja, de, het, aardige was, eh, de verste die, die, die kwamen uit eh, de Betuwe en uit Nijmegen. Dus ja, eh, dus ja dat, die hadden dat, wel kennelijk voorover om van, ja, van zover te komen. Vier, je hebt er volgens mij vier dagen over gelopen. Nou nee, dat valt nog wel mee. <laughs> Oh, ja. <laughs> Dat valt nog mee. Hey, maar, maar wel, ja, ik, ik luister regelmatig ook als jullie dat programma aan het maken zijn. En ja, eh, soms komt er eh, fantastisch talent eh, voorbij. En, en dan heb, oh, jij, heb, jij, misschien wel de eer gehad om ze als eerste in je uitzending te Ja, nou ja, dit was er dan één van. maar we hadden een paar weken geleden hadden we ook Southbound. Hadden we hier ook in, in de studio. dat, was, dat is een project gemaakt door een aantal muzikanten uit Rotterdam. Ja. En ik verwacht ook daarvan, eh, op basis wat, eh, wat ze hier hebben laten horen... Eh, het nummer wat, wat, we, wat wij gedraaid hebben, ook veelvuldig bij Alternative FM, was Feathers. En de akoestische versie klonk zo verschrikkelijk anders dan de gewone normale gangbare versie. Ja dat ik denk, ja, dat zijn muzikanten die hebben dat eh, in zich. En eh, ze zijn in Rotterdam, zijn ze redelijk bekend. Maar dat zegt dan nog niet zoveel. Het gaat eh, meer om wat er ook buiten Rotterdam gebeurt. En daar zijn, ja, dat, dat, dat is een, iets wat je, wat je gezamenlijk moet kunnen doen. Daar heb je dan de sociale media en een paar van die lokale omroepen nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en ik verwacht ook wel dat dat ook wel wat, wat gaat doen. Ja, Rotterdam, ik ga daar morgen naartoe. Rotterdam? Dat ja, is serieus. Ik ga, ik ga naar Diane Kroll die treedt ja, op. in ja. morgen. Eh, met een Amerikaanse band. Eh, ik verwacht er een hoop van, want het is natuurlijk een fantastische zangeres... die zowel jazz als, uh, als popmuziek in haar repertoire heeft. Nou weet ik dat je heel erg goed bij stem bent, want je zingt heel veel. nou, wat, wat, zingt zij bijvoorbeeld? Diane Kroll, nou, ze heeft onlangs een album opgenomen met allemaal covers... waaronder California Dreaming, Dream a Little Dream of Me. Sommige nummers zijn heilig, daar moet je niet aankomen. Nou, maar dit is wel een hele mooie uitzending. Ja, echt waar? Ja, dat is echt mooi. Willem. Even je telefoontje aanzet, morgen, even zo omhoog. <laughs> Dus dat ding. Ik zal er fotograferen. Moet ik een handtekening voor hebben? Als je vanaf die afstand een handtekening wil krijgen. <laughs> Van mij mag nee, maar zo een pijl naar het Do you have podium. Uh, ja. Maar morgen denk ik misschien ook wel nou, dit is de first day of my life... dat ik nou Diana Curlis heb bewonderd. Toch? Laat maar eens lekker horen, ja. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Mm-hmm. Mm-hmm. time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh-huh. Mm-hmm. Besides, maybe this time it's different mean I really think you like me berichtjes op Facebook dat er mensen zijn die proberen via hun livestream uh, Zandvoort te ontvangen. En dat schijnt dan weer niet te kunnen omdat de stream eruit eh, schijnt te liggen. Ik ga onze technicus nog eens even bellen, als die nog op is tenminste. En eh, proberen om, om te vragen of hij misschien de stream dan even opnieuw kan, kan opstarten. Vergeef het mij, maar dit hoort u dan waarschijnlijk ook niet. Want <laughs> als de stream het niet doet... <laughs> maar ja, misschien zijn er enkele die via de FM luisteren en dan... Ja, dan eh, kan ik u wel kussen. Dan kus ik u al over. Dit is de onlangs overleden dame Cilla Black. I nou, wanna kiss you all over. been thinking about you, baby. You're my one desire. I'm gonna wrap my arms around you, babe. Hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips. I wanna be your fantasy. Yeah. I don't know what I'd do without you, babe. Don't know where I'd be. Just another love, you're everything to me. Every time I'm with you, babe, I can't believe it's true. And when you're laying in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes and I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show you how much I love you. I need you. Yeah. you all wel over. En dan kijk ik, uh, collega, dan kijk ik eh, kritisch op mijn klokje. En dan zie ik dat we nog maar zo'n eh, zo'n twee, minuten, twee, minuten, drie, twee, drie kwart minuten ongeveer te gaan hebben. Voordat reclame, Niels reclame er weer, er weer in komen. Ik, ik stel voor dat we maar eindigen met een instrumentaaltje. van Ennio Morricone. En dan gaan we even naar het westen. Willem, heb jij je cowboy-laarsjes aan? Nee, want ik kom van oorsprong uit Oosten en daar hebben we dat niet, hè? Oh, is dat niet? Oh, we rijden op lama's. <laughs> Ik heb alleen lieslaars. <laughs> Oké. Straks eh, eh, na de klok van uh, eh, 11 uur zijn we bij u terug. En dan heeft Orno prachtig repertoire voor ons meegenomen.